Uur. Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Het gaat slecht met veel dier- en plantensoorten in Nederland. Daarvoor waarschuwt Naturalis in een nieuw rapport. De waterkwaliteit is onder de maat en doelen voor biodiversiteit worden vaak niet gehaald. Nederland staat zelfs bovenaan in Europa als het gaat om verdwenen en bedreigde soorten. Insecten en vogels hebben het zwaar door droogte, stikstof en bestrijdingsmiddelen. Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen. Met de otter en de zeearend gaat het juist wat beter. Vijf jaar na de start van voedselhulp in Nederland ziet het Rode Kruis de vraag alleen maar toenemen. Door de stijgende prijzen raken steeds meer mensen in armoede zonder vangnet. Het Rode Kruis deelt jaarlijks voor ruim 6 miljoen euro aan boodschappenkaarten uit... maar zegt het dubbele nodig te hebben. In Nederland worden die boodschappenkaarten door 450.000 mensen gebruikt. Met ruim 20 euro per week kunnen ze dan in ieder geval in hun basisbehoeften voorzien. Topdirigent Jaap van Zweden wordt door tientallen muzici beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. In het KRO-NCRV-programma Pointer zeggen ze te vernederd te zijn en gekleineerd tijdens repetities. Sommigen melden blijvende mentale klachten en medicijngebruik vanwege zijn gedrag. Van Zweden zegt in een reactie geschrokken te zijn en erkent veel eisen te zijn naar zijn muzici, maar noemt dat geen excuus voor zijn gedrag. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa heeft een opmerkelijke ontmoeting met Trump gehad in het Witte Huis. Volgens Trump is er een witte genocide gaande in Zuid-Afrika. Ramaphosa benadrukt dat dat niet klopt, maar kreeg weinig kans om weerwoord te bieden. Hij hoorde het verhaal van Trump hoofdschuddend aan, maar bleef rustig en lachte. Ramaphosa zei dat Zuid-Afrika kampt met criminaliteit... en dat niet alleen witte mensen worden gedood. Het weer. In het zuiden valt er af en toe een bui. Het is een graad of 7. En de komende dag zijn er wolken, af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten valt er wat regen.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 Vijf jaar na de start van voedselhulp in Nederland... ziet het Rode Kruis de vraag alleen maar toenemen. Door stijgende prijzen raken steeds meer mensen in armoede zonder vangnet. Rode Kruis deelt jaarlijks voor ruim 6 miljoen euro aan boodschappenkaarten uit... maar zegt het dubbele nodig te hebben. Topdirigent Jaap van Zweden wordt door tientallen muzici beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. In het KRO- en CV-programma Pointer zeggen ze te zijn vernederd en gekleineerd tijdens repetities. Van Zweden zegt geschrokken te zijn en erkent dat hij veel eisend is, maar noemt dat geen excuus.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 Keep the glass filled up, I feel no pressure. Cause tonight it's alright. If you're feeling lucky, might find yourself somebody tonight, yeah. Wanna just set it off, think it off. Step into the party, the vibe that's gonna be head onto the dance floor, yeah. Stand up, everybody. Get up now, move your body. Straight up, we're having a party. 'Cause tonight we're going to DJ's on the mic and the crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up, getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. Trying to mess this up, cause we all came in a party tonight. party, Everybody's out on the floor, yeah. Just party on, party on. We all came here at the party. Stand up, everybody. Get up now, move your body. Straight up, we're having a party. i I'm never going all the way. Oh, that's cool with me, pretty cool girl. Come chill with me. Get up to the after party. i I'm going all the way. Every day, you're right. Look at that day. Ooh, cause I'm never going dawn. We'll grab our coats and make our way up to the door.